Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn in meerdere steden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de nieuwe migratiewet van president Macron. In totaal waren ongeveer 75.000 betogers op de been die de wet te streng vinden. De nieuwe wet moet het voor de overheid makkelijker maken om ongewenste buitenlanders Frankrijk uit te zetten. De nieuwe migratiewet is al aangenomen door het parlement, maar nog niet ondertekend door Macron. Ron DeSantis is geen kandidaat meer voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Begin deze week eindigde hij als tweede bij de republikeinse voorverkiezingen in Iowa... ver achter koploper Donald Trump. In een video op sociale media zegt DeSantis dat hij geen mogelijkheid meer ziet om te winnen... en dat hij vanaf nu Trump zal steunen. Ook als veel Hamas-strijders dood zijn, zal de oorlog in Gaza op dezelfde manier doorgaan. Dat zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Gisteren berichtte de Wall Street Journal dat Israël in ruim drie maanden oorlog... tussen de 20 en 30 procent van de Hamas-strijders heeft gedood. Maar deskundigen benadrukken dat Hamas nog lang niet is uitgeschakeld. Vannacht en in de vroege ochtend worden aan de kust zware windstoten verwacht tot wel 110 km per uur. Voor Noord-Holland en het Waddengebied geldt tussen 2 en 8 uur daarom code oranje. In de rest van het land is de wind minder extreem en geldt code geel. Op het hoogtepunt wordt aan de noordwestkust windkracht 9 verwacht. Als die windkracht minimaal een uur lang aanhoudt, is storm Isha een feit. Ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en België krijgen te maken met storm. Aan het begin van de avond waren in Ierland al meerdere bomen omgewaaid. 170.000 aansluitingen zitten daardoor zonder stroom. En in de stad Galway waaide de top van een klokkentoren af. Daarbij raakte niemand gewond. Het weer, het is bewolkt en vannacht vanuit het westen regen. De wind neemt gedurende de nacht flink in kracht toe... met dus kans op zware windstoten langs de kust. In de ochtend zwakt de wind weer af, maar blijft het af en toe regenen. Het wordt 9 tot 12 graden.